Giel. En uh, nou ja, nou for something completely different. Want uh, Ella die gaat het dus zingen. Ella, good morning again. Good morning. Yeah, yeah, yeah. Now that, we've got. Was that sexy? That was it. That was it. it's so easy for you. <laughs> <laughs> And we feel the love live. so hard. You need that someone. you are fine. Oh yeah. in Dat is echt muziek maken hier, hè? Ik vond het al een van de beste cd's, Home for the Mental, Maar ik vind het ook een van de beste dance live acts die ik echt de laatste tijd gezien heb. Want die worden gewoon echt niet allemaal samples of shit. Nee, gewoon live trompet gespeeld, live keyboards. En eh, nou ja, dan dus eventjes een hele andere stem erover. Maar wat een stem, hè. Haar naam, daar gaan we nog veel van horen, is Ella, Ella Era. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you.